8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen... omdat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam... hier vaak worden beledigd. Dat heeft hij volgens het OM verklaard in zijn verhoor. De verdachte noemde ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders... maar sprak niet over de omstreden Mohammed-cartoonwedstrijd... die hij wilde organiseren. De autoverkoop is afgelopen maand explosief gegroeid. In augustus werden ruim 40.000 nieuwe auto's op kenteken gezet... zo'n 42 meer dan een jaar eerder. Veel mensen kochten nog snel een wagen voor de invoering van een nieuwe toelatingstest... waarin auto's strenger worden beoordeeld op schadelijke uitlaatgassen. Omdat de BPM-belasting gekoppeld is aan de CO2-uitstoot... worden auto's door de strengere test mogelijk duurder. Er geldt wel een overgangsfase. Dealers mogen tot volgend jaar september auto's verkopen... die op de oude manier zijn getest. Duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen met Nederlandse werkloosheidsuitkeringen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Met de hulp van malafide tussenpersonen innen ze duizenden euro's aan WW... terwijl ze intussen in Polen aan het werk zijn of op vakantie. Het UWV kreeg in 2012 de eerste signalen van fraude... en in 2016 was ook het ministerie van Sociale Zaken op de hoogte. De Tweede Kamer spreekt in een reactie van WW-toerisme en ernstige fraude. De NVWA erkent aansprakelijkheid voor een dodelijk ongeluk in een speelhal in december 2015. Een jongetje van vier viel van een toestel in Happy Days in broek en overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het speeltoestel voldeed niet aan de veiligheidseisen en het had aan het licht moeten komen bij controles door de Voedsel- en Warenautoriteit, maar daarbij zijn fouten gemaakt.